Voor de afsluitende 5000 meter had ze een voorsprong van 15 seconden op titelverdedigster Martina Sablikova. De Tsjechische kwam vier ronden voor het einde ten val, waardoor Wust ruim vier seconden voor haar finishte. Sablikova werd in het algemeen klassement nog wel derde. Christine Nesbit uit Canada werd met een flinke achterstand op Wust tweede. Het was voor Wüst de tweede allround wereldtitel. De eerste keer was in 2007. In Calgary werd Marit Leenstra vierde, Jorien Voorhuis zesde en Diane Valkenburg achtste. Kardinaal Simonus vindt dat hij zorgvuldig heeft gehandeld bij de benoeming van een pedoseksuele priester tot pastoor. Simonus zei dat in KRO Brandpunt. Hij hielp de priester in 1991 aan een nieuwe parochie in Amersfoort, terwijl hij wist dat de man een jaar eerder was veroordeeld wegens seksueel misbruik van drie jongens. Simonus vindt dat de benoeming naar de maatstaven van toen zorgvuldig is gegaan. Volgens hem had een psychiater de priester onderzocht en gezegd dat er geen kans was op herhaling. Toch ging de pastoor opnieuw in de fout. Simonus vindt dat hij achteraf gezien argwanender had moeten zijn. Hij heeft de pastoor nooit gevraagd of hij zijn pedoseksuele neigingen inmiddels kon bedwingen. De man zou in totaal tientallen jongens hebben misbruikt. De Egyptische oppositie heeft voorzichtig positief gereageerd op de jongste maatregelen van de legerleiding. Die besloot vandaag het parlement, maar waar vooral Mubarak getrouwen in zitten, te ontbinden. Een comité zal voorstellen doen om de grondwet te wijzigen. De bevolking mag vervolgens stemmen over die voorstellen. De oppositie wil vrijdag een overwinningsmars houden en roept alle Egyptenaren op om mee te doen. Het weer, vannacht toenemende bewolking en minima rond 4 graden. Overdag in de loop van de ochtend eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen.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 www.zfmzandvoort.nl So tell me where you are. Tell me how you feel. Tell me what you need. Or just tell me how you feel. And let it all just Do You really got him on a trance. We got him watching. Do we really got him on a trance? We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized.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 leave 6.9. FM.